Nog niet over alles zou een besluit zijn genomen. Zo is het bedrag dat bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking nog niet bekend. Ook een mogelijke verhoging van de BTW staat nog niet vast. Dat de doorrekening klaar is betekent ook niet dat de onderhandelaars nu snel klaar zijn. De cijfers kunnen nog tot lastige slotbesprekingen leiden. Minister Verhagen van Economische Zaken gaat kijken naar mogelijkheden om 60 mensen bij de scheepswerf in Graven aan het werk te houden. De werf vroeg gisteren surseance van betaling aan. Aan het besluit van de werf ging een wekenlang getouwtrek om de bouw van twee schepen vooraf. De werf had daarvoor geen vergunning, maar kreeg die uiteindelijk toch van de gemeente toen minister Verhagen zich ermee bemoeide. Verhagen is daarom verbaasd dat er nu toch surseance is aangevraagd. De directeur van de werf vindt de toezeggingen van de gemeente te vaag. De Tweede Kamer wil een uitgebreid onderzoek naar de nieuwe misbruikzaken uit de jaren 50 en 60 die deze week opdoken. Het OM trof stukken over het misbruik maandag aan in archieven van het parket in Den Bosch. Volgens het OM was deze informatie niet beschikbaar voor de commissie Deepman. Anders zou Deepman die informatie gekregen hebben. Ook wil een Kamermeerderheid een onafhankelijk onderzoek naar de berichten over castraties in de jaren 50. Het gerechtshof in Arnhem heeft een man in hoger beroep tot 21 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn tante. Het hof acht bewezen dat hij de vrouw in januari 2010 met messteken om het leven heeft gebracht. De man van 44 lag voor de moord al tijden overhoop met zijn familie. Hij nam geen genoegen met zijn aandeel in de erfenis van zijn vader. Van de rechtbank had de verdachte nog 15 jaar cel en tbs gekregen. Het weer. Kans op buien. Vannacht alleen in het noordoosten regen. In de rest van het land droog. Morgen veel bewolking en geregeld buien. En het wordt ongeveer 14 graden.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 I've taken you for granted. Granted, I've been blind, but my eyes are wide open up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk, walk your gas tank is really low So baby, don't go Baby, don't go Geeft het al in 2006 eh, en in 2009 plaatste hij het op een cd.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 Soms kun je dingen samen beter doen dan eh, dat je ze alleen doet. En dat moeten Brooks en dan ook gedacht hebben. Zij vroegen aan Sheryl Crow en Vin Keel, doen jullie mee op ons nummer Building Riches? Since you gone, my heart says something's wrong. distance won't keep us apart. Won't keep muziek, hè? Is het mooie, is het mooie. Deze Building British Brooks and dan met Sheryl Crow en Vince Gill. Vince Gill vooral te horen op de gitaar. En dit is ook zo'n filmpje in een paar minuten. Starde Aslan, zij hebben het geschreven en ze noemden het Like a Rose. Like Rose, bezig was met het maken van country music. Daarna kreeg ze carte blanche van haar platenmaatschappij Rounder. En toen zei ze van ik wil ook iets gaan doen op het gebied van bluegrass. En nu doet ze het samen met uh, Rhonda Vincent. Heartbreakers, Alibi. I a quick it's another heart let it's safe. Love Let's say another wel eens omschreven als een eh, echte country stem. Ik heb het over George Strait. Schrijft meestal zijn eigen nummer zelf. Hij heeft dit samengeschreven met zijn broer Baba, yeah Baba, Baba Strait. Afkomstig van zijn cd uit 2009. Every day is a lifetime without you. Hard to get through since you've gone. the only thing I know how to to get by. I'm living for the night. curtains in this old house to keep the sun out off of my face Friends stop by to check in Cause I checked out I tell them I'm fine I'm just living for the night the night I'm a whole lot easier to talk to When I've had a few I settled down was the man you turned me into And I come alive I'm living for the night living for the night I'm living for the night Every day is a lifetime without you kreeg van de week te horen dat eh, Rachel Harrington hier in Nederland was, tenminste een aantal weken geleden. En ik heb toen nog even geprobeerd om eh, een interview te doen met deze dame. En ze was hier in, eh, in een huiskamerconcert ergens in Brabant. En toen dacht ik van ja, dan moet het toch zeker lukken hè. Rachel Harrington en de Knockouts. Het is een formatie die bestaat alleen maar uit dames. Maar nee, het is me niet gelukt om haar te spreken. Ik was op het laatste moment niet in staat om daar naartoe te gaan. Get you some. till tonight. We're gonna mess around. Got the record player set and the curtains drawn. Got the door. geluid van eh, deze dame, deze eh, Rachel Harrington. De Flying Burrito Brothers, zij hebben ook een nieuwe cd uit.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 Then I'm going to prove to you how true my love can be. There'll never be anyone else but you for me. Never ever be just couldn't be Never ever be any cd die ze vorig jaar hebben opgenomen en dit jaar, januari van dit jaar, hebben uitgebracht. De Flying Burrito Brothers, Honky Tonking. En ik zei al, het is een cd geworden met erop eh, maar liefst 14 tracks. En op 1, 2, 3, 4, 5 tracks staan ze op met, eh, ja, met, eh, met vrienden. Dus het zou ook een cd zijn, zijn geweest die ze gewoon hadden genoemd With Friends. When I Was a Cowboy, dat doen ze samen met de Oak Boys. far away. zo'n nieuwe cd die ik mocht downloaden van de platenmaatschappij waar ik eh, eigenlijk toch wel van onder de indruk ben hoor. De Spinny Brothers, zo is hun naam en ze bestaan uit eh, vier heren daar uit eh, Nashville. Up tempo en ook hele rustige nummers. Cabin on a Mountain, dat was wat u daarnet hoorde, dat is ook de titeltrack van de cd. En dit is dan weer Chili Wings. wings are a the can see the clouds are gathering and the birds are headed south. It's time to gather firewood and get the blankets out. you want Mijn eh, hobby naast uh, radio maken is eigenlijk ook eh, koken. En volgens vrienden en kennissen kan ik een behoorlijk potje koken. En dan heb ik soms wel eens, dan sta ik te koken in de keuken. En dan komen ze zo naar me toe. En dan komen ze eigenlijk een beetje in mijn keuken kijken. En dan heb ik eigenlijk, nou een hekel is een groot woord. Maar ik sta liever alleen in mijn keuken. En dan roep ik, dat is heel mooi gevonden door deze dame. Stay out of my kitchen. Get out of my head. Stay out of my kitchen. You got no business there You think you're so much better That's just a fantasy You may think you rule the world But you're not king of me van de bluegrass gaan we terug naar de pure country. Alcohol in my bloodstream. I came home to find you were gone on a cold gray morning. I remember now, that's the way that you said it would be. Like living in a bad dream. Alcohol in the bloodstream. and the Parkway is een eh, cd die Greg Pressel pas heeft eh, uitgebracht. En eh, ja, hij heeft alle nummers zelf geschreven. En soms dan is het voor ons wel eens heel erg makkelijk hoor. Want ze hebben de titel al in hun eerste zin verpakt. If there's a barstool, she's on. In some faraway town. traveling life has taken her down many different roads, people, places, parties. Still, she always feels alone. It's back in a small town, so many miles ago, it's a boy and a feeling. The closest thing to home she'll ever know. There's a bar stool she's on In some faraway town homes you'll ever know. bekende Amerikaan hier in eh, Europa, maar in Amerika heeft hij toch wel eh, heel wat optreden, zo Samen met eh, Kevin Carr, Marcy Davy, Barry Goldberg, Alan Arlen Sheerbaum, Jeff Pever, John Sean, Johnny Lee Shell, ik moet het natuurlijk wel goed uitspreken, en Bobby Boo Bernstein. Dat zijn de, de, mensen die hem begeleiden tijdens zijn live optredens daar in Amerika. De Hardway, ik denk niet dat het een cd is die u hier heel makkelijk kunt kopen hoor. Hij had het over een dame op een barstoel. En deze heeft het dan weer over een Bayou Girl, Bob Woodworth. soms heb je dan als dame in Amerika toch wel een uh, fake ID nodig, anders kom je er bijna niet binnen. Hè? En daar hebben het uh, Big and Rich over, samen met Gretchen Wilson. Hey, I've been driving all over the town On my cell phone wearing it out And I finally tracked you down was even een eh, heel erg eh, abrupt eind. picture. Take your pillow from my bed. I'm still bound to you, baby. But with every step laat maar de microfoon even openschuiven. Ja. Eh, heb je ook een beeld, eh, Pascal? <laughs> Eh, op ja, geweldig. Ja, natuurlijk heb ik beeld voor. Nou, goedenavond, luisteraars. Even rechtstreeks vanuit de studio live. Tegenover me zit Don de Grebber. En u hoort Pieter Joustra. En we kijken beide naar Pascal van de Beek, de, de knoppen De Pascal. De politieke technicus. Ja, ja. <laughs> Zal ik maar zeggen. <laughs> Het wordt, het wordt weer een speciale avond. Ja. Eh, Don, eh, ik heb gisteravond geluisterd naar het eh, gebeuren tijdens de informatieraadsvergadering. Ja. Er was geen ronde tafel, dus de informatieraadsvergadering duurde ook aanzienlijk langer, tot half elf. En daar valt mijn microfoon naar beneden, maar dat geeft niet. Eh, vanavond zijn het een paar, eh, bijzondere dingen. We gaan allereerst praten over het raadsvoorstel uitgangspunten herstructurering zandvoed en Paswerk. Dat is een regionale activiteit. Het kost geld, kost heel geld. Eh, en in het kader van de bezuinigingen en de eh, wet naar vermogen en al dat soort zaken. Heel ingewikkeld. Ja, dat is uh, eh, Rijksoverheid. ja, precies. En er zijn gisteren toch nog een nodige vraag over gesteld. Van ja, wat gaat het nu, de gemeente Zandvoort, de kosten? En wat krijgen we nog van het Rijk? Nou, ja. daar wordt vanavond wordt daar verder over gepraat. Dus ik verwacht er toch een kleine discussie over. Ja dan heb je ook gehoord over de natuurbrug, eh, geen bedenkingen. En er waren geen bedenkingen ik, eigenlijk. Ik, ik, ik heb, ben hoogst verbaasd, hoogst verbaasd. Die natuurbrug, ik dacht nou daar komen wel vragen en opmerkingen over. Nee dus. Waar gingen de opmerkingen over? Over een, eh, een aantal hondenbezitters die daar een auto op de blinkend weg willen parkeren om hun hond dan vrij te kunnen laten loslopen in het stuk grond daarachter. Ehm, en eh, ja, gemiddeld staan er zo'n vijf auto's verspreid over de hele dag. Dus het gaat voor vijf mensen die een hond willen uitlaten en die eisen dat daar parkeerplaatsen komen voor hun. Eh, daar is een vrij lange discussie over geweest en ik ben benieuwd hoe dat vanavond verder gaat. Ja. Dat eh, is meteen punt, brengt ons bij punt, het de eh, derde eh, punt. Ja, dat is die blinkertweg. Onttrekking. tijdens bouwwerkzaamheden. jij wist niet, nee helemaal, hij gaat helemaal weg. Want daar, oh, komt, hij verdwijnt helemaal. Daar komt die natuurbrug oh, natuurlijk met, met alle